Freddy met het NOS-journaal. De Europese Unie noemt een antisemitische opmerking van de Palestijnse president Abbas onaanvaardbaar. Abbas zei maandag in een toespraak in Ramallah dat de Joden zelf mede verantwoordelijk waren voor hun vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dit soort uitlatingen spelen alleen diegenen in de kaart die geen twee-staten-oplossing willen, schrijft de EU. En verder, antisemitisme is niet alleen een bedreiging voor Joden, maar ook voor open en vrije samenlevingen. Piloten van KLM krijgen 4% salarisverhoging. Ook krijgen ze meer verlof, zegt pilotenvakbond VNV. Gisteren werd bekend dat KLM en de vakbond een akkoord hadden bereikt. Vandaag zijn de details bekendgemaakt. Zo mag KLM niet zomaar meer verloven intrekken... maar alleen op vrijwillige basis en tegen betaling. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht in vanaf januari. Ze gelden voor anderhalf jaar. En in Nune, in Brabant, heeft een man van 84 weken dood in zijn appartement gelegen. De politie viel het appartement zondag binnen na meldingen van buurtbewoners. Die hadden de man al lang niet gezien en zagen vliegen op de ramen. De politie heeft de zoon van de man aangehouden omdat hij het overlijden van zijn vader verborgen zou hebben gehouden. Hij zou meerdere keren in het huis van zijn vader zijn geweest terwijl die al overleden was. Waarom hij dat deed is nog niet duidelijk. Er wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vader. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.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 Nou, ik ben natuurlijk van ouds een beachmaster... maar vanavond ben ik eh, speciaal voor u luisteraars... om eh, prachtige ballads te gaan draaien en mooie easy listening muziek. Welkom bij twee uur lang, eh, nou noem het maar weer even, tussen app en vloed. Nou dacht ik gisteren, het, het wordt prachtig weer en het was het ook gisteravond, prachtig, heldere hemel, mooie zonsondergang. En vandaag, verdorie, eh, ja, valt me toch weer een beetje tegen hoor, van het KNMI. onmiskenbaar ja dit, Ja, luisteraars, een bewogen week zo de eerste week van mei. 4 mei, natuurlijk dodenherdenking. Ook een reden, dat geef ik vast aan u door... dat de, de boys are back in town een keertje overslaan. Want je kunt natuurlijk niet gaan lol trappen op de 4 mei. Eh, de dag van de dodenherdenking. Hoewel natuurlijk de dodenherdenking pas avonds wordt eh, gehouden, zeg maar. Maar we vinden het toch op zo'n dag... Daar moet je geen lol gaan zitten trappen op de radio. Dat gaan we ook niet doen, dus we slaan wat dat betreft eh, eventjes over. Waar we niet mee overslaan, luisteraars, dat is altijd mooie muziek. En mooie muziek, wat een geluk, dat is er gelukkig volop. En ik ga er eentje draaien voor mijn eh, eh, lieve vriendin uh, Yvonne Nijssen. Die heeft gezegd van, ik ga naar je luisteren. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. En ik ga kijken of het lukt. Want hier komt hij. Voor, speciaal voor jou. Je herkent hem onmiddellijk. van Maria. Ze klinken zo helder en rein. Hoor je de klokken van Maria? klinken ze over het meer, vertolken de tijd van weleer. Hoor je de bakken? Hoor je de klokken van Stella Maria? Marie? staan. van Stella Marie. Het Angelus klinkt als weleer, echt lief en verdraagzaam zijn eer. Hoor je de klokken? I'm up. luisteraars die tegenwoordig eh, geabonneerd zijn op Spotify... en naar dit nummer gaan zoeken, eh, die moet ik teleurstellen... want daar is hij niet te vinden. Wel op YouTube. Eh, de groep heet Puur Zang, net zoals ik het zeg, Puur Zang. En het nummer heet Horry de Klokken van Stella Maria. En ik draai hem speciaal voor Yvonne Lindeman. Ja. En dit is niemand minder dan Kenny Rogers. Staat altijd garant voor mooie nummers. They've got it all. They've got the world in their hands. It shows in their eyes. There's no way to hide all the love that they have. People in love live every day knowing each other by heart. yesterday. Love seems so far away. I never dreamed I would be one of those people in love. people in love. People in love think of forever knowing someone truly. Never dream we could be Two of those people in love Ja, people in love en als je je ware liefde naast je ziet... dan vergeet je nooit eh, de glimlach van haar, eh, van haar gezicht. The Shadow of Your Smile. En dat wordt prachtig gezongen door een meneer die al eh, helaas al is overleden. Ehm, maar hij, eh, ja, kijk, zijn muziek is natuurlijk allemaal vastgelegd op, eh, op de gevoelige plaats, zeg ik dan altijd. Ik heb het over niemand minder dan Lou Rawls. En Lou Rawls die heeft wat, wat ja, up-tempo dingen gezongen. Maar daarnaast heeft hij ook een aantal prachtige ballads opgenomen... En ehm, een van die ballads die ik nou voor u ga draaien... die ben ik nou aan het opzoeken. Want u, u merkt al een beetje dat ik... Eh, ja, terwijl ik zit te praten ook een beetje naar het scherm zit te kijken. Als u maar kunt zien, tenminste op de, op de webcam... En eh, dan, is dat, dan is dat zo. Uh, ik was op zoek naar de Shadow of Your Smile. Want dat is wat Lou Rolls prachtig vertolkt. Trouwens, het geldt vooral zijn liedjes die hij zingt hoor. Dus dat is op zich niet zo bijzonder. Eh, maar je zal het nou weer altijd zien dat uh, Lou Rawls me in de steek laat... als het gaat om eh, het nummer wat ik zoek. The Shadow of Your Smile, dat was hem. Maar, nou, Lou, kom op jongen. Nou. Ik ga eerst maar wat draaien voor mijn lieve vriendin Yvonne. Want die is fan van René Schumann. But Where My Love. face I have loved to look at. I long to see it again. The joy, the joy, and the fun, they've both disappeared. I can't find a trace. Again, again, and again. I've tried to explain that maybe I've changed. Ja, René Schumann, de man met een beetje het timbre van Elvis Presley. En eh, hij geeft altijd eh, ja, geweldige eh, live shows op de televisie. En dan kunnen we hem zien en horen met zijn geliefde blonde partner. Waarvan ik de naam nou even niet, niet weet, maar u weet vast wie ik bedoel. En ik heb Blue Rolls ook voor u gevonden hoor. The Shadow of Your Smile, hier komt hij. Thank you so much. Thank you. Now we'll sort of reach over and, and get you uh, a song uh, that's uh, a motion picture theme. There's some very beautiful motion picture themes. This one in particular, I think one of the most beautiful to come out in the past uh, few years, really. The motion picture, The Sandpiper, the song the shadow of your smile. When you will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, oh my love, and see. that you are, you are to me. Our whistle, little star, it was far, it was a way too high. A teardrop kissed your lips, and so did spring and all the joy that love can bring. I will be remembering the shadow of your smile, or the shadow of your smile. too high. A teardrop kissed your lips You know, I will be remembering. The shadow of your smile when you are gone. was When You Are Gone. Helaas is hij overleden, Lou Rolls heb ik het erover. En eh, dit was The Shadow of Your Smile. Eh, droomt u wel eens, luisteraars? Heeft u wel eens dat u zegt, eh, ik schrik zelfs wakker van een droom? Nou, dan ben jij er gewoon uitgestapt uit die droom.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 smile. het zo mooi. Art Garfunkel, ook draai nog een voor u. across a crowded room, and somehow. Some Enchanted Evening. Zo heette dit nummer, maar zo heet ook het eh, album waar dit eh, moois allemaal op staat. Een album van Art Garfunkel. Nou, de volgende was een grote hit, dus die moeten we ook kennen. is de groep Brad. Het liedje heet If. De zanger David Gates. If a picture paints a thousand words, then why? beside you Kenbaar, Brad David Gates. Ik zei het net al met eh, het prachtige nummer If. We gaan eh, naar Graham Nash. Nou, die kent u wel, Graham Nash. Van eh, Crosby, Stills en Nash. En ook Young werd er af en toe aan, toegevoegd. Is mij nooit helemaal duidelijk geworden wanneer nou Crosby, Stills, Nash en Young was. Of dat nou een gelegenheidsformatie was steeds. Of dat, eh, dat er toch een... Eh, misschien dat mijn collega Orno dat weet. Orno, goedenavond dat u er bent Goedenavond, ook. ik moet even mijn telefoon eh, <laughs> opzetten. Ja, hey, welkom. Als ik tenminste wat hoor. Ja, hoor je wat? Nou, vast wel. Orno installeert zich nu op dit moment, luisteraars. Dus die, hij moet nog eventjes... <laughs> hoor je wat? Even, even, even de koptelefoonsignaal aanzetten, luisteraars. Want anders dan hoort hij niks. Gaat het lukken? Nee. Ja. Ik hoor helemaal niemand. Jij ja. ook niet. Oh. Nou, dan zal misschien aan de koptelefoon liggen. Ga ik even een andere pakken. <laughs> zo. Ah, maar zo kan ik het ook wel doen. Ik hoor jou eh, ook wel eh, zo praten. Dus, uh, alleen hoor ik mezelf niet. Nou ja, is ook lekker hoor. <laughs> <laughs> Hey, Crosby, Stills, Nash en Young. Heb jij daar zelf eh, albums van thuis? Of, eh, eh, ik heb er albums van thuis, ja. van zowel het drieën als met z'n vieren. Ja. ik denk dat het een periode is geweest dat, dat Young er ook bij was. En dat is ook een... maar ja, dat, dat zou ik eventjes dus desnoods zou ik meteen even moeten opzoeken. Ja. dus, dus een gissing. Ehm, dat Young later solo is gegaan. Oké. Dat, misschien in die trant. Maar dat weet ik het eh, mijn eh, want Neil, Young, heeft zich ook uit, deel uitgemaakt van de Hollies, heb ik me wat laten vertellen. Oeh, dan ga je me nog meer vragen. wat ik eh, <laughs> ja, nee. Ik, ben niet zo'n nou, joh, maar encyclopedie. nee, ik ook niet hoor. Anders vroeg ik het ook niet natuurlijk. Chicago, Crosby, Stills, Nash hebben dat geloof ik niet gezamenlijk opgenomen. Maar Graham Nash wel, toch? Ik ga, ik ga hem gewoon draaien en dan hoor je het. chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can tear. dat was hem. Graham, Graham Nash, ik moest, even een speurtje maken. Want ik zat op een hele andere locatie. En dan moet je natuurlijk als DJ moet je dat nooit doen. Want dan, zit je, dan kan je wel zomaar te laat zijn voor de volgende plaat. En dat dreigt ook bijna te gebeuren. Maar ik was op tijd, ik was op tijd. Stel Snelle duif, hè? Ja, Altijd couriersdiensten <laughs> gevlogen, dus eh, ja. Postduif, <laughs> hè? Geen snelle vissen, maar snelle, snelle duif. Snelle duif. Oh jij, jij, hebt ook het een en ander meegenomen... onder meer van Helene Fischer, daar gaan we straks iets van draaien. Want eh, afgelopen weekend, vertelde je me net... was het concert van Helene, wat wij ook in Oberhaus hebben gezien. Waar wij in Oberhaus, nou, we, er werden, je had natuurlijk, zag natuurlijk wel camera's rondgaan... toen wij ook natuurlijk daar waren, maar dat was meer eigenlijk voor registratie op de grote schermen en zo. Ja. Denk ik tenminste. Ja. Ehm, hoewel ik even eh, twijfel. Maar de eigenlijke opnames eh, waren van, eh, van vrijdag in Oberhausen. Ah, oké. Dus, oh, maar het was toevallig dat ik een, een scène zag... dat ze dat op dat grote ronde plateau stond. Ja. En toen was er zo'n klein jongetje dat in de... In de in de publiek, zat. Eh, stond daar zo beneden eh, ja, haar, zeg maar. En dat kan, daar kan ik me iets van herinneren. Ik denk, nou, misschien is dat toch iets uh, ja, Misschien hebben ze ook wel fragmenten uit allerlei... Uh, dat waren een, andere de, hele week, de hele week was het toch... Het is, ja, ja, ja, zeker. Zes, zes concerten had ze in, in Oberhausen. In Oberhausen. Ja. We gaan eerst maar even naar Seasons in the Sun En dan kan ik van de Fortunes en dan kan ik straks jouw nummers eventjes laden in het systeem. Oké.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 spring is in the air. Little children.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 in de zon. In de zon. We gaan even naar de Temptations. Een oudje, My Girl. jaren terug de Temptations met My Girl. Oh no. Ja. Eh, ik, ik, ga proberen om eh, zo snel mogelijk jouw nummers van uh, Helene Fischer in het systeem te krijgen. Ik moet even zoeken. Het is allemaal een beetje... Ja, dat weten de luisteraars misschien wel of niet. ik ga het toch maar vertellen. We hebben allemaal nieuwe computers hier gekregen. Dus de systemen zijn wat veranderd. En het is voor jockeys af en toe eens een beetje zoeken... waar nou de juiste zaken te vinden zijn. En dat vraagt wel eens even zoekwerk. Maar als je hem gewoon een insteekt in een USB-kanaal... ja, dat, dan, zou je, zou je, toch met de, de verkenner openen. Het zou je denken ik heb, ik heb de liedjes al gevonden. Maar ik moet nog wel een spelertje hebben om ze af te draaien. Dus oh! <laughs> maar goed, eh, ja, komt. Er is van Windows. Het, eh, het, gaat helemaal goed komen. Media player. Het gaat helemaal goed komen. We gaan wat draaien ondertussen van de Moody Blues. Head to Fall in Love. Ik draai hem wel meer, want ik vind hem heel mooi. jaar of twee geleden eh, was ik in eh, de Heineken Music Hall. En eh, daar, was hij, daar was hij hoor, Justin Hayward met zijn Moody Blues. En ik dacht dat ik een jonge god op het podium zou staan. Die man is natuurlijk ook al volgens mij de 70 gepasseerd. Hij ziet er nog uit als een, als een, een begin 50 en hij zingt nog fantastisch. Justin Hayward. Oh nou, we gaan eentje draaien die jij hebt meegenomen van Helene Fischer. Ja, ik wil alleen nog even zeggen, want dat had ik beloofd hè, aan oh, eh, ja. luisteraars. Eh, over eh, Crosby, Stills, Nessing en eventueel Jong en dergelijke. Maar het was eigenlijk zoals jij het eigenlijk al in het begin suggereerde... dat hij bij gelegenheid flankeerde die... Meedeed. De groep, ja, ja, ja. Graham Nash. Nee, nee Neil Young. Neil Young. Neil Young. Ja. En heeft hij ook deel, deel uitgemaakt van de Hollies? Of heb je dat nog niet, niet kunnen ontdekken? Nou, eh, eh, zoek dat later maar eventjes op. we gaan eerst eh, een, van de nummers, die schönste reizen, kunnen we ervaren. Ja. Oder du hast mich stark gemacht. Ah. Oder ah, atemlos door die nacht. Nein. Nein. Ah, die schönste reizen. Die schönste reizen. Luisteraars, hier maakt u kennis met de Duitse vedette. En ze is daar grandioos populair in Duitsland. Helene Fischer. Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut, vom Mond werde ich dich sehen. Na, wenn du das sagst, dann glaub ich dir. Schaust mich mit einem Lächeln an, weiß genau, dass mein Herz schmilzt. Wieder leicht zu sein, lernte ich mit dir. Ich sag, ich bin immer da. 即使。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 Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all affections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me